De verstikkende smog is afkomstig van het Indonesische eiland Sumatra. Daar worden door bedrijven grote stukken oerwoud platgebrand... om het geschikt te maken voor palmolieplantages. Volgens Maleisië zijn de gemeten smokwaarden 2,5 keer zo hoog als al gevaarlijk is. Op Sumatra worden vliegtuigen ingezet om zout in de wolken te strooien. De hoop is dat het zo op een kunstmatige manier gaat regenen en de schadelijke stoffen slaan dan neer. In een hotel in Pakistan zijn negen buitenlandse toeristen doodgeschoten. Het waren bergbeklimmers uit Rusland, Oekraïne en China. Ook een lokale gids kwam om het leven. Een Pakistaanse militante groep, Jundullah, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. De organisatie heeft tegen persbureau Reuters gezegd... deze buitenlanders zijn onze vijanden en we zullen doorgaan met zulke aanvallen. Het is voor het eerst dat toeristen zijn aangevallen in het gebied dat grenst aan China en aan Kashmir... De laatste tijd is er een reeks van aanslagen gepleegd op de Sjiïtische minderheid. Jundula zegt ook verantwoordelijk te zijn voor die aanslagen. Acht Europeanen die door Al-Qaeda in Noord-Afrika worden vastgehouden zijn nog in leven. Dat zegt Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. Vijf van de acht zijn Fransen. De nationaliteit van de anderen is niet bekend. Het is dus niet duidelijk of de Nederlander Sjaak Rijken bij de groep zit. Hij werd in november 2011 ontvoerd in Mali. De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft grote hoeveelheden sms'jes onderschept in China. Klokkenluider Edward Snowden heeft dat gezegd tegen een Engelstalige krant, de South China Morning Post. De Verenigde Staten hebben Hongkong gevraagd om de uitlevering van Snowden. Daar vluchtte hij naartoe na zijn openbaringen. Het is niet duidelijk waar Snowden nu is. Het weer. Buien, vooral vanmiddag kans op onweer en veel regen. Verder ook af en toe zon. Het waait flink en het wordt 16 graden. Dit was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files en er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.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 How do you like your ex in the morning? Mulder en Mulder, de tune van mei bij CFM Jazz. Het is feest vandaag eh, bij CFM. Een <clears throat> eh, feest omdat wij vandaag de studio officieel gaan openen. De eh, afgelopen weken heeft een groep ZFM-vrijwilligers ongelooflijk gebuld om eh, aan de Tolweg een bestaand gebouw om te toveren tot een waanzinnig mooie studio. De spullen van het kerk, eh, van het Gassersplein zijn hier naartoe overgebracht. Er is uh, vernieuwd en er is heel veel gedaan. En vanmiddag wordt die om vier uur officieel geopend. En iedereen die daarbij wil zijn, wordt bij deze van harte uitgenodigd. Komt u allemaal vanmiddag om vier uur naar de studio, die dan geopend wordt om te kijken hoe geweldig mooi het allemaal geworden is. De studio van ZFM, die voor en door Zandvoorters eh, is opgericht en, en ten behoeve van hen allerlei mooie producties maakt. Wij gaan verder met het... Eh, programma ZFM Jazz. Een van de langslopende programma's. En we gaan luisteren naar Dave Brubeck. Niet met take 5, maar met take 10. Seaborn. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, say Seaborn. So I say it to you, like the French people do because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. Mm-hmm, it's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase. My darling, say, Seaborn, we will. C'est si bon, Mr. Louis Armstrong. In 1971 toerde ik door Europa. En in het tijdperk dat je nog eh, niks met mobiele telefoons had. Alleen naar de radio luisterde in het buitenland. En het was een schok dat de grote Armstrong overleden was. Juli 1971. De man die eh, zoveel toon had gezet in de ontwikkeling van de jazzmuziek. Jazzmuziek van over heel de wereld. Iedereen ehm, weet natuurlijk dat er overal wel mooi jazz gemaakt wordt. En op mijn eh, speurtochten in de krochten van de jazz ben ik tegengekomen een alleraardigste band in Praag, de Senior Dixieland Praha Jazz Band. En die hebben een plaat gemaakt met zang van Marketa Limonova. En die vertolken nu de St. Louis Blues. like history. How Deep is the Ocean, Chad Baker. Het is vandaag een beetje een bijzondere uitzending, eh, luisteraars. Omdat, zoals ik al eerder zei, de studio vandaag officieel wordt geopend. Het is een feestelijke dag. Men heeft eh, met mannenmacht ervoor gezorgd dat het, eh, het nieuwe gebouw onwaarschijnlijk mooi eruit ziet. En dat we allerlei voorzieningen hebben waardoor ZFM nog meer kan in de uitzendingssfeer en in de live uitzendingssfeer dan we tot nu toe gewend waren. Vanmiddag om vier uur start hier een gezellig samen zijn. En alle luisteraars die daar eh, trek in hebben, en ik kan het zeker verder, die zijn hier van harte uitgenodigd om dit bij te wonen. Er is zelfs ook nog een beetje live muziek vanmiddag. Dus komt u vooral in grote getalen. Wij zijn vandaag, zoals ik zei, bezig met allemaal... Ehm, mooie stukjes muziek te draaien, omdat het toch een beetje een bijzondere dag is. En een van de dingen die nu op de draaitafel ligt, is een, ehm, een opname van het Modern Jazz Quartet, Vendam. Ja, we herkennen het uit duizenden. Count Basie met zijn eh, small group. Hij heeft eh, een uh, Count Basie natuurlijk bekend vanwege het feit dat hij allemaal big band stukken schreef en muziek maakte. Big band muziek. Maar hij is ook bekend vanwege het feit dat hij een hele reeks opnamen heeft gemaakt met small groups. Kleinere groepjes waar wel de sound in de richting van de big band ging. En dit was dan zo'n nummer door hem gecomponeerd. Café Society Blues. De luisteraars die mij kennen... Peter den Boer doet vandaag de, de presentatie en de samenstelling. Die weten dat ik een warm hart heb voor Nederlandse jazzproducties. In de tweede uur ga ik daar eh, een aantal voorbeelden van laten horen. En, maar nu ook <clears throat> op het jazzfestival in Haarlemmermeer in Hoofddorp. En, eh, al een eh, week of wat geleden was een van de verrassingen de eh, cd van de Nederlandse groep Tamikos. Die verrassend mooie muziek maken van elders. En daar ga ik een stukje van laten horen. Ehm, en dat is een... Mindalage. aquele yoyo, aquele yoyo, aquele yo aquele yoyo, aquele, aquele, aquele, aquele, yo yo mamacita, pero me gusta cuando tú me la un así de la boquita, niña, que bien. is de lekkere kont. Ik hou van haar en ik ben verliefd. Nee, nee, nee, nee, verlaat haar nooit. Ik hou van het en ik ben verliefd. Nee, nee, nee, nee, nee, ik verlaat haar nooit. Nee, nee, nee, nee, ik verlaat haar nooit. Wat een lekkere meid met een lekkere kont. Wat een lekkere meid met een lekkere kont. Oh, kom van haar en ik ben verliefd. Oh, kom van haar en ik ben verliefd. de techniek zit er bijna helemaal in, in dit nieuwe gebouw. De, wij hoorden de groep Tamikos, een, Nederlandse groep met Caribische sound. En zij uh, uh, laat nog één nummer horen in een ander tempo. Want eh, dit, dit nummer bracht de zomer bij ons heel even. Ik laat nog één stukje horen. Un Anya Mas la mengua de un emoción mi corazón sintiendo mi optimismo Vayendo atrás mi amor y tal se esperanza atrás Añadan corriendo de un dirección siquiera un sonrisa sorriso camufla mi dolor también lengua de emoción tan llena mi pobre corazón Mis amas que mi así pa' conquistar amor No, no, no. mis amas que me digo así pa' conquistar amor Mi culpa está temblando, mi mano anda bien frío lo que digo queda can't be possible. no, Tamikos, de groep Tamikos. Iets eerder in het programma liet ik uh, muziek horen van ehm, Count Basie. En in zijn orkest heeft gespeeld natuurlijk eh, Johnny Hodges. Dat was zijn ster. Hodges die heeft een opname gemaakt met eh, Mulligan. En samen zijn zij te horen in een eh, mooi nummer, Bunny. Mm-hmm. Thank you. was eh, Johnny Hodges samen met Jerry Mulligan in het nummer Bunny. Zondagochtend zo eh, ergens kwart voor elf is eh, volgens de eigen statistieken een beetje het moment waarop mensen plannen gaan maken voor de dag. Wat gaan we vandaag eens doen? Zoals ik eerder vertelde zitten wij nu sinds korte tijd in een nieuwe studio en die ligt aan de Tolweg. Die, eh, vanmiddag wordt die feestelijk geopend. Uh, ik nodigde u al uit om daar eh, naartoe te gaan. Maar er is natuurlijk nog meer te doen vandaag in Zandvoort. En dat is vanmiddag in Café Oomstee. Daar treedt de Town Jazzband op. Met onze eigen Zandvoortse Adam Spoor en Jolanda Kaart, de dochter van de legendarische uh, Deetje Kaart, komt daar zingen. En dat is een, ook een beetje een bijzondere aangelegenheid... omdat de uitbater van café Oomstee... die heeft eh, de zaak per volgende week verkocht, overgedaan aan eh, nieuwe uitbaters. Uh, Ton Arissen die heeft de zaak overgedaan aan Theo en Sandra Keur. En met het overdragen is er ook een een eind gekomen aan zijn programmering en zijn café. En ehm, nou, dat zien we een beetje met ledenogen aan. Omdat er eh, door hem in de loop van de jaren een eh, ongelooflijk eh, goed programma is neergezet. Met heel veel vormen van muziek. Dus hij heeft heel veel aandacht besteed aan jazzmuziek in allerlei vormen landelijke grootheden, regionale orkesten, plaatselijke muzikanten. En heeft dat altijd met heel veel verve gedaan, met hart en ziel. Waarvoor wij hem in ieder geval vanaf deze plek heel hartelijk dank zeggen. Vanmiddag om vier uur het laatste zondagmiddagconcert onder leiding van, eh, georganiseerd door Ton Arissen in Café Oomstee. Dus als wij gaan kiezen vanmiddag, gaan we of naar de studio... of we gaan naar Café Oomstee. Of als we slim zijn, dan pikken we van allebei een graantje mee. Wie ooit begonnen is in een café, zoals eh, Café Oomstee, ongetwijfeld... is in haar jonge jaren Diana Washington. En kijk eens wat er van haar geworden is. Diana Washington heeft eh, natuurlijk enorm veel platen gemaakt en veel furoren gemaakt... En eh, heeft veel op de plaat gezet. Nou, een van die dingen is een, eh, een, nummer dat door velen ook op de plaat gezet, maar niet zo mooi als door haar. I got a kick out of you. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I should get a kick out of you? Some get a kick from champagne I'm sure that if I took even one sip, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there. kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane. Flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing I get a kick out of you. <laughs> naar nou, Washington brengt ons alweer naar de break zometeen.